Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de rellen in het centrum van Rotterdam zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt door een kogel. Eentje meer dan de politie eerder liet weten. Die schoot een aantal keer gericht bij de rellen. De railschoppers liggen nog in het ziekenhuis. En bij de rellen raakten ook agenten en een journalist gewond. Tot nu toe zijn 51 mensen aangehouden. De railschoppers kwamen uit verschillende delen van het land. Een deel van hen is inmiddels weer op vrije voeten. De politie is op verschillende plaatsen druk met rellende jongeren. In Urk is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook in Roermond en in Stijn in Limburg gooiden jongeren vuurwerk naar de politie. Van tevoren was een deel van Urk al aangewezen als risicogebied... waardoor de politie preventief kon fouilleren. Ook op andere plekken in het land was, het uit, was uit voorzorg de politie aanwezig... omdat er berichten rondgingen dat er rellen zouden plaatsvinden. Onder meer in Eindhoven, Den Haag en Amsterdam was dat het geval. Tot nu toe zijn rellen daar uitgebleven. In Wenen zijn rond de 35.000 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de nieuwe coronamaatregelen. Aankomende maandag gaat Oostenrijk voor de vierde keer een lockdown. Ook zit er een vaccinatieplicht aan te komen en gaat de 2G-regel gelden... waardoor veel mensen die niet gevaccineerd zijn zich ook na de lockdown minder vrij kunnen bewegen de rechtse politieke partij FPE had opgeroepen om te demonstreren. Een aantal mensen is gearresteerd voor het gooien van flessen naar de politie. De wedstrijd AZ tegen NEC is geëindigd in 1-1. Het spel werd een tijd stilgelegd omdat supporters het AZ-stadion waren binnengedrongen. Ook bij Heracles Fortuna Sittard was dat het geval. Daar drongen supporters het stadion binnen en staken vuurwerk af. De wedstrijd werd een tijd stilgelegd. PSV heeft eerder vanavond thuis gewonnen van Vitesse met 2-0. FC Twente won uit tegen Sparta met 1-0 dankzij een penalty van Ricky van Wolfsinkel kort voor tijd. Het weer nog. Regen. Minima liggen rond de 10 graden. Morgenochtend nog een enkele bui. Vanuit het noordwesten dan ruimte voor de zon.